Justitie wil weten hoe het kan dat er bijna 50 toeristen naar de vulkaan werden gebracht... terwijl er een waarschuwing was dat die wel eens kon uitbarsten. Bij Tata Steel in IJmuiden is vandaag een grote actiebijeenkomst. Het Indiase hoofdkantoor van Tata wil in Europa voor honderden miljoenen euro's bezuinigen. De vakbonden en personeel zijn bang dat dat in IJmuiden 1600 banen kost. Het gaat slecht in de Europese staalsector door onder meer Amerikaanse importheffingen. Nederland steunt Gambia in de zaak die het land tegen Myanmar heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. Dat heeft minister Blok laten weten. Gambia spant namens meerdere moslimlanden een zaak aan vanwege volkenmoord op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. De regering van Myanmar ontkent dat het leger iets verkeerd heeft gedaan en wil daarover getuigen bij het hof. Die zaak begint vandaag. De Nederlandse overheid moet veel meer werken aan het duurzaam maken van de economie, zegt een belangrijk adviesorgaan van de regering. Het kabinet wil de CO2-uitstoot flink terugdringen, maar dan moet er wel worden gewerkt aan maatregelen als rekeningrijden. Politici durven dat soort maatregelen niet te nemen, maar daarmee houden ze verduurzaming tegen, zegt de Raad voor de Leefomgeving. De bosbranden in Italië dreigen zich uit te breiden naar dichter bevolkt gebied. Sydney heeft al ruim twee weken last van de rook en de as. Autoriteiten roepen mensen op zoveel mogelijk binnen te blijven. De bosbranden in Australië hebben tot nu toe aan vier mensen het leven gekost. Het weer, eerst nog een bui en van tijd tot tijd zon. Later meer bewolking en veel wind. Aan de kust stormachtig met kans op zware windstoten. Vanavond regen en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat meer dan 80 kilometer file in de regio. Voor een dinsdagochtend is dat normaal. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A7. Dat veroorzaakt daar extra veel vertraging. Van Horen naar Zaandam ben je een uur langer onderweg... tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht... Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam was een ongeluk gebeurd. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp heb je daardoor nog 20 minuten oponthoud. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En het is wat drukker op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Vertraging is daar 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom... moet je een kwartier geduld hebben tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden. Wat ook opvalt is de N247 Horen richting Amsterdam.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 Het is prachtig, rode lucht. Maar ja, je weet wat het betekent, hè? Morgen de rood. En water in de sloot. Maar ja, gelukkig hebben we hier geen sloten. Dus wat dat betreft eh, komt het helemaal goed. Prachtige dag. Het is de 344e dag van het jaar. En nog 21 dagen tot het einde van dit jaar. Maar daarvoor natuurlijk volgende week al. Volgende week, eind eh, volgende week, volgende week zondag, is het reeds kerst. Wat een gezelligheid, wat een gezelligheid. En we gaan het natuurlijk met z'n allen weer eh, uitgebreid vieren. Vandaag is jaar John Wolf. U kent er wel, de voetballer Mieke Stemerink. Mieke is een, eh, is een zangeres. En Stef Blok uit eh, de VVD. Team Borsato is jarig. Christophe Verbeke van... Eh, hoe heet het ook weer? Die, die, die, die K3. En nog veel meer mensen, denk ik. Als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. Goedemorgen Zandvoort, ZFM op jouw radio, 24 uur per dag. En met de leukste kerstnummers. Hè. Hier is Chris Ria. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. betere beter een kerstlied schrijven. Kan je dus echt geld verdienen. Moet je gewoon... Eh, bijvoorbeeld uh, eh, Slate met Merry Christmas Everybody, die ken je wel. Levert per jaar 600.000 euro op, dames en heren. 600.000 euro. De Poiks, The Fairytale Tale New York, 460.000 euro. Mariah Carey, All I Want For Christmas, 412.000 euro. Dus ik denk dat eh, deze Chris Ria daar uh, ook nog een eh, tonnetje of anderhalf, twee overhoudt. Nog een leuke vakantie, hè? Goedemorgen Zandvoort. De leukste muziek hier is Roxy Music. Een Angel Eyes bij ZFM in de morgen. Het is tien over acht. Goedemorgen. Music, Angel Eyes. ZFM om 12 over 8. En kijk eens naar die lucht, jongens. Kijk eens naar die lucht. Prachtig. Ja. ZFM. Goedemorgen. Logman. Bij ZFM in de morgen. U kent hem wel. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En dat op de dinsdagmorgen. Kenny Loggins and Whenever I Call You Friend. Whenever I call you friend, I begin to think I understand. Anywhere we are, you and I have always been. Ever and ever, I see myself within. plaat, Blijft een mooie plaat. Kenny in samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En Whenever I Call You Friend bij ZFM. In de morgen, de zon komt op. Het is een prachtige dag. Nou ja, prachtig. We gaan het zo even vragen aan eh, onze vriend. Vriendin Google. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het bewolkt in Zandvoort met een maximum van 7 graden en een minimum van 5. Op dit moment is het vijf en half bewolkt. Nou, volgens mij is het onbewolkt. Althans, zoals ik het hier kan bekijken. Maar ja, je weet het niet, hè. Jongens, de kersttrend. Versiering rijk van kleur, overdadig met een vleugje klemmer.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 En natuurlijk met de leukste muziek. En deze muziek van vanochtend eh, komt van uh, Cor Draaier. En Cor eh, is een goede muziekkeusman. Getuigen deze plaat van Vanessa Williams. Have yourself a Merry Christmas. Hoor je, hoor je, Ja, is niks gelogen hoor, niks gelogen. Tien voor half negen bijna geweest. En het is een prachtige lucht in Zandvoort. Vanessa Williams. 1983 uitgeroepen tot Miss America. Maar haar titel werd ontnomen omdat ze naaktfoto's had genomen. wat een onzin. Vinden wij helemaal niet erg. Hier is Camilla. Cabello, liar. komt Cuba. Camilla Cabello. Hierbij. ZFM. Pomp op de volume, pop op de volume, pop op de volume. Dat zeg ik. Goedemorgen Zandvoort, bijna half negen. Het wordt licht. Het is leuk. Het is gezellig bij ZFM, 24 uur per dag.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 En dat was eh, Mario 3D Big World. Oh nee, dat, <laughs> dat is dit. <laughs> dit is, eh, dat was Mars. M-A-R-R-S, Mars. Goedemorgen, Zandvoort. Wat een fijne dag hebben we. En een fijne week. Lekker dat kerst met die bomen en de gezelligheid. En nog even en dan eh, gaat de, de schaatsbaan weer open in het dorp. Nou jongens, het wordt één groot feest één groot feest. En natuurlijk de mooiste muziek hier bij ZFM. Dus uh, hou hem erop. Hier is de Alan Parsons Project. And Old and Wise. Nou, dat, moet, dat duurt nog even. Ben ik bang. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. eyes shadows approaching. is The Alan Parson Project. Bij ZFM, goedemorgen allemaal.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 Het wordt langzaam licht. Nou, het wordt best snel licht. <laughs> tien over half negen. Bij ZFM. Goedemorgen. Hier zijn de Whispers. En een funky Christmas. Nou, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden hoor. Funky. Funky, funky. Uit, uit, Amerika komen ze. Uit Amerika. En ze bestaan al sinds 1964. En dat was eh, Funky Christmas hier bij uh, eh, ZFM. Goedemorgen allemaal. Het wordt langzaam licht. Het wordt snel licht. Het wordt eh, best licht. Het wordt mooi weer vandaag. Het wordt heel redelijk. Het is wel koud, maar het is gewoon een beetje top. Ik, ik heb er geen moeite mee hoor. Neem een lekker kopje koffie erbij zet de warming, eh, verwarming lekker hoog en eh, geniet ervan.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 Dat zeg ik. En dit is... Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Ger Loogman bij ZFM. Is leuk om te horen. Leuk om te horen. En eh, de 14e gaat de ijsbaan weer open. De 10e editie alweer elk jaar wordt het natuurlijk De gezellige tijd aan het eind van het jaar. Juist. ZFM Huppakee. brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Ach, dat is lekker. Hey Google. Wat doe je met kerst? Als ik naar de nullen en enen in de code kijk... en een beetje met mijn virtuele ogen knijp... dan is het net alsof het sneeuwt. That's such a pain to me. Hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fourth thing at Christmas that's such a pain to me. Sending Christmas cards, hangovers, rigging up the lights cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain to me. Facing my in-laws. Five months of bills. Oh, I hate those Christmas cards. Hangovers, rigging up these lights, and finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me. The Salvation Army. Fixing my inwards. Five of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. And finding a Christmas tree. The eighth thing at Christmas, that's such a pain to me. I want Red Farmer for Christmas. Charities, and what do you mean you're out these cards. Uh, oh, you just get me a beer, huh? Well, we have no extension cords. I'm finding a Christmas tree, The ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now why the hell are they blinking? I'm finding a Christmas tree at Christmas, that's such a pain to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something! Get a job, you bum! Oh, facing the in-laws. Five months of bills. Yo-ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out! And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me. people. Uh, who's got the toilet paper? Turn huh? a flashlight on no fuse! I'm finding a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas, that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Still TV special. Batteries not included. No parking. Charities. Gotta make them dinner. Five months of this. I'm not sending them this year, that's it. Shut up, you. Fine, you're so smart. ring up the lights. The 12 Pains of Christmas. 12 dingen die pijn deden met kerstmis. Maar dan in het Engels. Misschien is een keer een leuke vertaling voor dingetje. Ah, het is ook leuk om een keer een kerstnummer te maken. Hier is ABC and the Look of Love. Your world is full of strange arrangements. And grab maybe one day you'll find true love. I say maybe, there must be a solution to the one thing, the one thing we can find. Sisters and brothers, yippee, yippee, yippee. Ja, ABC'tje. Ja, zo'n ABC'tje. Hip hip hooray. Yippie yay. The look of love. Goedemorgen Zandvoort, ZFM, het is licht. Het is eh, dinsdag. En uh, op 14 december is er een proeverij bij Wijn aan Zee. En dat is hartstikke leuk. Kun je lekker wijn drinken, kost 5 euro. Het is aan de Zandvoortslaan 24 de Zandvoort. Dus als je mee wil doen, van 3 eh, eh, tot 6. Eh, drie uur lang slobberen geblazen. Nee hoor, nee. Nee, gewoon hele lekkere wijn proeven. En dat is natuurlijk echt... en wijn naar zee van Christy Ganster. Ja, die weet er wat van hoor. Die heb ik laatst mee gesproken. En die is heel erg into wijnen. Nou, dat is leuk om te horen. ZFM. The Eagle Will Rise Again. Hier is de Alan Parsons Project. Bij ZFM. de allermooiste, de hele dag, de allermooiste muziek. En nieuws, en verkeer en weer. En het is zes voor negen. Oh. muziek. The Eagle Will Rise Again, The Alan Parson Project bij ZFM. Goedemorgen. Het ritme van Zo, zo, zo, zo, jongens, zo. We hebben de trommel erbij gehaald. Lenny Gravitz. En hierna nieuws, weer, verkeer boodschappen en dan ben ik weer terug. Lenny Gravitz en It Ain't Over Till It's Over. Nou, dat is een waarheid als een koe. Dames en heren, goedemorgen Zandvoort FM. allemaal fijne dagen.